Uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De integratie van Eritrese vluchtelingen in Nederland verloopt moeizaam. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau in een studie naar Eritrese statushouders. Ze hebben vaak grote moeite met de taal en ze hebben alleen contact met landgenoten. De afstand tussen de moderne maatschappij hier en de agrarische samenlevingen waar de meeste vluchtelingen vandaan komen is volgens het SCP te groot. Slechts weinig Eritreërs met een verblijfsstatus slagen erin om werk te vinden. Eritrea is na Syrië het land waar de meeste asielzoekers vandaan komen. Een man van 26 zit vast voor betrokkenheid bij de dood van vier mannen in een pand in Enschede afgelopen dinsdag. Een tweede man die werd opgepakt is weer vrijgelaten en wordt niet meer verdacht. De vier slachtoffers werden gevonden in een pand waar een grow shop zou zijn gevestigd. Twee van hen zouden betrokken zijn geweest bij illegale drugshandel. In het gebouw in Enschede werd in juni een partij wiet gevonden. Nederland wil nog steeds geen Europees leger... heeft minister Bijleveld van Defensie herhaald in de Tweede Kamer. Ze wint de ambities van de Franse president Macron... en de Duitse bondskanselier Merkel veel te ver gaan. Wij gaan over onze eigen militaire inzet, zei de minister. Bondskanselier Merkel zei dinsdag in het Europees Parlement... dat het niet efficiënt is als alle landen het leger op eigen houtje regelen. En een paar dagen daarvoor pleitte Macron al voor een echt Europees leger. De continue kerkdienst in de Haagse Betelkerk om een Armeens gezin te beschermen is inmiddels een derde week ingegaan. Dag en nacht zijn er predikanten aan het woord. En ze doen dat om te voorkomen dat de politie het gezin uit de kerk haalt. De overheid mag namelijk geen kerkdienst onderbreken om mensen mee te nemen. Het gezin uit Armenië is uitgeprocedeerd en moet het land uit. Het weer.